Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet en de Europese Commissie in Brussel hebben een akkoord bereikt... over de regeling die vluchten moet gaan verdelen... tussen Schiphol en Lelystad Airport. Over de regeling is twee jaar gesproken... en de NOS heeft het conceptbesluit in handen. Luchtvaartmaatschappijen die bereid zijn vluchten op Schiphol op te geven... krijgen voorrang op Lelystad, staat erin. Ook alle EU-lidstaten zijn het daarmee eens. Tweede Kamerleden van onder meer VVD, D66, CDA en SP zijn boos over de tegenwerking van de onafhankelijke waakhond voor ICT-projecten bij de overheid. Gisteren meldde NRC dat ambtenaren het bureau tegenwerken. En dit jaar zijn het hoofd en een lid van de Raad van Toezicht al opgestapt... omdat ze vonden dat ze niet genoeg ruimte kregen. De Kamerleden vinden dat het bureau ICT-toetsing goed werk doet... en juist moet worden versterkt. De tandartsen in Nederland vinden dat te veel kinderen nooit naar de tandarts gaan. Het zijn er zo'n 600.000, zeggen ze, en dat moet anders. Ze willen dat de zorgverzekeraars gaan helpen om de kinderen en hun ouders te bereiken. Maar veel verzekeraars zeggen dat dat niet kan vanwege de privacyregels. De tandartsen hebben minister Bruins nu om hulp gevraagd. Nog eens elf vrouwen zeggen slachtoffer te zijn van seksueel wangedrag... van operazanger Placido Domingo... In totaal hebben zich nu 20 vrouwen gemeld. De meeste zijn als beginnend zangeres geïntimideerd en seksueel benaderd, zeggen ze. De wereldberoemde tenor spreekt alle beschuldigingen tegen. De Los Angeles Opera, waar hij directeur is, doet onderzoek... maar verschillende operahuizen hebben optredens van Domingo al geannuleerd. En in het zuidoosten van de VS heeft orkaan Dorian zeker vier mensen het leven gekost... Het historische centrum van de stad Charleston is onder water gelopen... en ligt bezaaid met omgevallen bomen en geknapte elektriciteitskabels. Toch is de schade minder groot dan werd verwacht. Het weer bij ons. Vanochtend overwegend droog en wat zon, maar...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 There's Basie Miller, Satchmo, and the King of all Surdu. And with a voice like Alice ringing out, there's no way the band ook op internet. www.zfmzandvoort.nl butterflies when you're having fun. I heard somebody say, But if all I've been is fun, then baby, let me go.